wil berichten en foto's gebruiken om kunstmatige intelligentie slimmer te maken. De Nederlandse privacywaakhond vindt dat tricky. Nou, wij maken ons daar zorgen over omdat alles... Hè, al je beelden, tekst, opmerkingen die je gemaakt hebt dan gebruikt worden om AI te trainen. En daarmee kun je ook niet meer aan de gegevens komen, kun je ze niet meer verwijderen en heb je er gewoon geen grip meer op. En daarom vinden wij, als je dat dus niet wil... dat het van belang is dat jij nu ervoor zorgt... dat je gegevens niet gebruikt kunnen worden. Het is nog de vraag of wat MEDA doet mag van Europese privacywetten. Maar de deadline komt dichterbij. Als je niet wilt dat ze je gegevens gebruiken... moet je voor 27 mei bezwaar maken via een formulier. Er komen waarschijnlijk weer nieuwe stikstofrechtszaken aan. In uitgelekte kabinetsplannen staat dat er niet meer gekeken gaat worden hoeveel stikstof er neerkomt in de natuur. In plaats daarvan gaat er gekeken worden hoeveel boerderijen en bedrijven uitstoten. Onder meer natuurorganisaties vinden de plannen vaag en ondoordacht. De douane heeft in de afgelopen dagen bijna 10 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Die werden gevonden op Schiphol en in de Rotterdamse haven. De beuken zijn vernietigd. Als ze op de markt waren beland was de staat bijna 3 miljoen euro aan inkomsten misgelopen. En 46 kunstwerken van de gemeente Maashorst liggen waarschijnlijk bij het grof vuil. De Brabantse gemeente was ze kwijt en besloot een onderzoek te doen. De burgemeester vertelt de uitkomst ervan. Het meest waarschijnlijk scenario, ze zijn weggegooid. Ja. Dat was super jammer hè? Nee, dat betreuren wij eh, heel erg. Want eh, het is natuurlijk gewoon eh, ook kunstwerken die zijn aangeschaft. Het is publiek bezit. Hè? Het is ook met publiek geld aangeschaft. De waarde is relatief. Eh, alles bij elkaar zo'n 22.000 euro. Een van de werken was een zeefdruk van prinses Beatrix... gemaakt door Andy Warhol. De schilderijen lagen in de kelder van het gemeentehuis. Wanneer ze zijn verdwenen en wie ze heeft weggegooid... is volgens Maashorst niet meer te achterhalen. Het weer bewolkt, nat.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 One move for just one dream. We say moving, all the people moving. One move for just one dream. One move, moviéndose the world, but we come, but we come, whatever it what you want. One move, but we moviéndose.